Raymond Seré met het NOS-journaal. Ook volgend jaar zijn er nog zo'n 100 Nederlandse militairen actief in Afghanistan kabinet verlengt de bijdrage aan de NAVO-missie... schrijven de ministers Hennis en Koenders morgen aan de Tweede Kamer. De Nederlandse militairen blijven in het noorden van Afghanistan... en in de hoofdstad Kabul de politie en het leger adviseren. In juli besloten de 28 lidstaten van de NAVO... om tot eind 2020 miljarden uit te trekken voor het Afghaanse leger. Met 1 miljard euro per jaar wil de NAVO de Afghanen blijven helpen... in de strijd tegen de Taliban. Oliebedrijven profiteren van het akkoord van olieproducerende landen. Sinds bekend werd dat er een akkoord op handen was... steeg de olieprijs met ruim 7% tot meer dan 49 euro per vat. Door de hogere olieprijs zijn ook de aandelenolie gestegen. Op de Amsterdamse beurs was het fonds van Shell de grootste stijger... met bijna 6% en in Londen steeg de koers van BP met 4%. In Brussel zijn enkele tienduizenden mensen op de been geweest om te demonstreren tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Volgens de vakbonden waren er 70.000 demonstranten. De bonden pleiten voor meer banen en behoud van koopkracht. Het was de vierde nationale demonstratie in twee jaar tegen de regering Michel. Een sierplantenkwekerij in Noord-Brabant wordt ervan verdacht dat hij een illegaal gewasbeschermingsmiddel heeft gebruikt. Daardoor zouden veel bijen in de omgeving zijn doodgegaan. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft het bedrijf doorzocht. Eind augustus meldden imkers de bijensterfte en de NVWA ontdekte dat bij die bijen de stof fipronil bij zich hadden. Dezelfde stof is ook bij de sierplantenkweker gevonden. De autoriteit heeft niet bekendgemaakt in welke plaats de kwekerij is gevestigd. En dan het weer. Het wordt op de meeste plaatsen droog, maar het blijft wel bewolkt. Vannacht wordt het een graad of 14. Morgen bewolking en een enkele bui, maar ook af en toe zon.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 Want dit was de cover dus van Alaska samen met Arnold Muren. De man die vroeger dus deel uitmaakte van The Cats. Inderdaad, die. En eh, tegenwoordig heeft hij ook nog een studio in Volendam. En daar nemen de jongens van Alaska. En ik geloof ook die van Dandelion hun werk op. Dus wat dat gaat, verbaast het me niks dat Volendam in dat opzicht gewoon springlevend is... als het gaat om het maken van muziek. En ze draaien dus eigenlijk nergens een hand voor om. Dat eh, blijkt er maar weer. Ehm, de muzikant die eh, tegenwoordig ook eh, niet meer te vermijden is in Haarlem en omgeving. Tenminste, de groep is niet meer te vermijden. Zijn Lisa en Lumberjacks. vorige week hebben zij de EP Vivid gepresenteerd in het patronaat. En we hebben hem nu eindelijk ook helemaal binnen bij ons. Dus zullen we daar ook een tweede track van gaan draaien. Namelijk trackje 2 van deze Vivid. Remember My Name. Hier zijn Lies the Lumberjacks. the grass and spreads before my eyes. And whoa, the sun it'll always shine behind the clouds above me. Though I realize that nothing ever turns out right, and everything fades slowly, like children sobbing softly over. Hell. you dead. They often try to pull you down under the flames. A cherry picking ghost remains with buckets full of spruce and a night that feels so juicy. twisted straws and cigarettes and water dripping on my head. And yeah, the bucket's full of crap. The dead lying beside the road, the undergrowth. The springs release the autumn's moan. The cannons and artillery will fire at will when church hadden het al gezegd. Eh, het is eh, The Year All Around. Dat was eigenlijk eh, de EP. Ja, dat klonk nog een beetje braaf, zei Paul Bond toen bij ons in de uitzending. Eerder dat ze geweest waren. En we willen met Everest toch heel duidelijk laten horen... dat we wel meer kunnen dan alleen maar een beetje brave songs maken. Nou, dat blijkt dan wel, want dit is ook een van de, de, de, echte mooie songs... met een flinke up-tempo erin. Belowing Chimes heet het nummer. En eh, dat is de vijfde track die je terug kunt vinden op Everest. Eh, de, de twee tracks heb je dus eh, kunnen horen. We draaien er nog één, maar dat is een bekende. ik ga wel verklappen welke dat is. Dat is Finnegan's Wake, want dat vind ik ook nog steeds een magisch nummer. Dan sluiten we trouwens ook Alternative FM voor dit weekend, wat zeg ik, voor deze week mee af. Maar dat straks. nu is het tijd voor, want ja, in het kielzog van de Dandelions en noem maar op, Alaska... zitten natuurlijk ook ja, goede singer-songwriters uit eh, die, om, die omstreken. en een daarvan is er al eigenlijk opgepikt door Giel Belen. Of Giel heeft een beetje naar mij zitten luisteren. Dat kan natuurlijk ook. Want eh, ze is hier ook eh, geweest. Niet alleen hier, maar ook veel eerder bij, bij bijvoorbeeld de omroep Permanent. Daar is ook geweest. Ik heb het over Gabby Lieve. Dit hebben ze gemaakt in, in de studio. Ik, weet niet of dat in de studio van Papa Lief is gebeurd. Maar hij klinkt natuurlijk wel als een klok. Empty Road, dat nummer waar ze dus met Giel talentenjacht furoren mee maken. Pounding of my feet, the pace of my heart. The only things I feel walking down this empty road. again. voor de mensen die het eh, willen weten. Dit is Merlijn Nash. De man die ook eh, meedoet in de kwartfinales van de Grootprijs van Nederland. Ook eh, hebben wij dat werk al van hem eerder gedraaid. Dit is dat werk. Running Forward dateert weer uit 2013. Fall from Grace, we hadden hem liggen. Dus daarom dachten we, we gaan hem ook eens even weer onder de aandacht brengen. Omdat hij dus inderdaad in die kwartfinale zit van de Grote Prijs van Nederland. Geldt niet alleen voor hem, geldt ook voor bijvoorbeeld Arianne. Die eh, slaan we even een week over, maar die komt eh, gegarandeerd nog wel een keertje voorbij. Eh, wie er wel in zit, die kan al weer op gaan veren. Want dat is ook half Volendams en half Waterlands. Dan heb ik het over One Clueless Friend. Dus dat kan ik alvast verklappen. We gaan weer terug naar die EP eh, e uit Groningen en uit Engeland. Eh, Birmingham om wel te verstaan. Kin heette ze Dump Shock Cinematic. En dit is eh, het nummer Let's Dance. En ik hoor je denken aan de andere kant. Eh, dat was toch... Dat was toch... Inderdaad, dat was eh, de originele... Dit is de originele dan. Want die eh, van hun... Dat was gecoverd. is altijd leuk als je David Bowie nog een keer terug hoort in het uh, origineel Let's Dance. Want eh, dat eh, had Kim dus gecoverd op het, de EP Dump Shock Cinematic. Ik denk dat dat ook wel goed gedaan is eerlijk gezegd. ze hebben er dus een hele eigen draai aan gegeven. En ik, ineens hoorde ik in die lijn. niet denk, ja, wacht eens even. Hier hebben ze dus een klein covertje van gemaakt. Zonder dat ik het echt in de gaten had eerlijk gezegd. Maar eh, uiteindelijk denk ik van wacht eens even. Dit heb ik eerder gehoord. En inderdaad het bleek dus om de cover te gaan van David Bowie uit 1983 alweer. Let's Dance. Eh, was de tijd dat ik eh, toch iets met huiskamerfeestjes voor een drive-in discotheek deed. En, toen kwam stevast ook dit nummer wel voorbij. Kan ook niet anders, want dat album, en zeker dit nummer, is duidelijk geproduceerd van Nile Rodgers. Degene die we kennen van Chic inderdaad, die. Eh, dat was eh, uit 19... Eh, ja, ik zei het al, 83. Dat 33 jaar terug in de tijd. <laughs> wat blijft dat toch, wat, dat, wat dat gaat. Maar zoals we nu weten is David Bowie niet meer onder ons. eerder dit jaar is hij ons ontvallen. Maar hij heeft natuurlijk wel heel veel mooie dingen achtergelaten. Norsoyo ga je nu horen. En dit is ook alweer een tijdje onder ons. En dat nummer dat heet Disillusionist. a million things to say. In the end, we can not just go one step a day. So many chords that we have played. Turns out we are a melody. Slowly. dat was onze grote vriend eh, LB Toro. De man die vorige week eh, bij ons in de studio heeft eh, gespeeld. Where did, I go, where did I go wrong? <laughs> Krijgt wat uh, strot niet uit. Daarvoor hoorde je Nosoyo met Disillusioned. ja, ik zei al. toch kom ik even op mijn belofte terug. Ik had het erover van, nou, zullen we dan Ariane dan overslaan? Nou, nee. Ik, ik heb toch besloten om hem er nog even tussen te jassen. Eh, want ook zij staat in de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. En dit was het werk wat ze achter had eh, gelaten.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 that we broke our pledge to say goodbye to our secret. Oh, those twisted thoughts, they run down the drain. Those twisted deeds will always call your name. Call your name. We left our promises to die alone she plants a dagger in a hollow chest. Her destination is the bathroom floor. She cries her tears while she lays her head to rest. Lays her head to rest. These twisted floors, they give me the creeps. One Clueless Friend, oftewel Dick Wakman. Ook kwartfinalist van de Grote Prijs van Nederland. Eh, in eerste instantie moet hij het alleen doen. Maar daarna mogen eh, de hele band uh, gas geven. En dat gaan ze dan ook doen. deze man gaat het binnenkort ook doen. Maar dan in de Echo. Want dan komt zijn volgende ja, album uit. dit is nog van het afgelopen album Seattle op Portland. is het nummer wat je gaat luisteren. En het komt natuurlijk van No Map or Addresses Astrid. You say you wanna grow old with me, but I just wanna stay young. dat is dan de overeenkomst eh, tussen eh, Astrid en uh, Nou, dat is Jurian Silke, want dat is de bandlid van Astrid. Maar hij heeft dit schijfje destijds geproduceerd, of tenminste het geluid gedaan. Uniform Child was dat. En zoals altijd zeggen wij dan in koor tot volgende week. want volgende week hebben we weer een uitzending. Zal weer regulier zijn. Want ja, er wordt nog het nodige uitgebracht. Eh, morgen dus, eh, dames en heren, eh, moeten we dus zijn bij het Tolhuistuin. Want dan vindt dus die CD-presentatie van Everest plaats. Nou, dit is dan de laatste. En dit is Finnegan's Wake van onze vrienden van Dandelion. En dan is er volgende week natuurlijk weer een uitzending van Alternative FM. Dag! shackles on a dog make an easy life. A struggle till he breaks his neck and dies.